Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS wil dat Noord-Korea binnen twee jaar grote stappen zet... met de ontmanteling van het kernwapenprogramma. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Die is in Zuid-Korea om de bondgenoot bij te praten... over de top tussen president Trump en Kim Jong-un. En Pompeo benadrukt dat de periode van twee jaar niet zwart op wit is vastgelegd. Bij ontmoetingen in de toekomst zal daarover worden gesproken. Het ijs op de Zuidpool smelt sneller dan wetenschappers dachten. Met 7 miljoen liter per seconde. Dat zijn drie Olympische wedstrijdbaden. In de afgelopen tien jaar is het ijsverlies verdrievoudigd. Daardoor stijgt ook de zeespiegel sneller, blijkt uit groot en langdurig onderzoek. In de afgelopen 25 jaar is de zeespiegel 8 mm gestegen. Bijna de helft daarvan gebeurde de afgelopen vijf jaar. Het ijs op Antarctica smelt nu sneller dan dat op Groenland. De Spaanse minister van Cultuur is opgestapt, zes dagen na het aantreden van de nieuwe Spaanse regering. Maxime Huerta lag onder vuur omdat hij jarenlang grote sommen geld heeft verduisterd. De nieuwe regering wilde juist een statement maken tegen corruptie... omdat de oude regering viel door een corruptieschandaal rondom premier Rajoy. De afgetreden minister zegt dat hij zich slachtoffer voelt van een heksenjacht. En Fernando Hierro heeft zijn eerste persconferentie gegeven als bondscoach van Spanje. Hij werd vandaag onverwachts de nieuwe bondscoach... omdat Julen Lopetegui door de Spaanse voetbalbond werd ontslagen. Hij had onderhandeld over een contract met Real Madrid na het WK... zonder de bond in te lichten. De nieuwe bondscoach Hierro zegt dat het doel blijft om met Spanje wereldkampioen te worden.